Kees Groot met het NOS-journaal. De NAVO en Rusland houden morgen een overleg over de situatie in Oekraïne. De Russen hebben ingestemd met een voorstel van NAVO-topman Rasmussen. De NAVO riep Rusland afgelopen weekend op om al zijn militairen terug te roepen. Rasmussen zei toen dat Rusland de vrede en veiligheid in Europa bedreigt. Een Amsterdammer van 18 hoeft niet de gevangenis in na een reeks gewapende overvallen, omdat hij in een rolstoel zit. Wel wordt hij onder toezicht gesteld van jeugdzorg. De rechtbank noemt het onwenselijk om de jongen op te sluiten. Bij zijn arrestatie werd hij neergeschoten door een agent. Hij zit nu met een dwarslesie voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Een man uit Zoetermeer die in 2011 zijn ex-vrouw overgoot met zwavelzuur... is een hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De vrouw raakte door het zwavelzuur ernstig verminkt in haar gezicht. Vorig jaar pleegde ze zelfmoord. De man is, is daarom veroordeeld voor zware mishandeling met de dood als gevolg. Dirigent Bernard Haitink wil niet meer het Koninklijk Concertgebouworkest dirigeren. In een interview met het Parool zegt hij dat hij zich haast vernederd voelt door de directie. Heitink was 28 jaar chefdirigent van het Concertgebouworkest. Hij teelt er zwaar aan dat de directie hem heeft gepasseerd... bij de viering van het 125-jarig jubileum vorig jaar. Drie verdachten van een juwelenroof vorig jaar in de Brabanthallen in Den Bosch... zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 5,5 jaar... De buit bedroeg naar schatting 600.000 euro. De sieraden zijn waarschijnlijk verkocht in Antwerpen. Een klein deel werd in september teruggevonden. Het weer in het westen wat wolken, maar verder is er veel zon. Het blijft vrijwel overal droog en het is een graad of 10. Ook de rest van de week blijft het vrij voorjaarsweer met maxima van 10 tot 14 graden.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 Het ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. make a night. You won't remember. I'll be the one you won't forget. got a better I'm anywhere. Name the place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My whole life, whoa.